Vijf uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Noord-Ierse politie heeft vier mannen vrijgelaten... die waren opgepakt na de ontploffing van een autobom... afgelopen weekend in de stad Londonderry. Een man van 50 die gisteren is gearresteerd... blijft voorlopig wel vastzitten. Hij is mogelijk lid van de New IRA, een afsplitsing van de IRA. Die groepering zou mogelijk achter de aanslag zitten. De autobom ontplofte bij een rechtbank. Niemand raakte gewond. De politie was het gebied aan het afzetten... omdat de bom door een anonieme beller was gemeld. Vanwege de verwachte sneeuwval rijden er vandaag minder treinen. Op de meeste trajecten betekent dat maar één keer per half uur een trein... in plaats van elk kwartier, zegt de NS. Rijkswaterstaat zet vanwege de sneeuw bijna 550 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers in om snelwegen sneeuwvrij te houden. En ook Schiphol verwacht vertragingen en annuleringen door de sneeuw. 27 leden van de Nationale Garde zijn opgepakt in Venezuela. Ze zouden bezig zijn met het opzetten van een opstand tegen president Maduro. De militairen die bestormden een politiebureau in de hoofdstad Caracas... namen een agent gevangen en gingen er met wapens vandoor. In video's zeiden de gardeleden dat ze het presidentschap van Maduro niet langer erkennen. Volgens de autoriteiten in Venezuela hebben extreemrechtse groeperingen de militairen omgekocht. En Michael van Gerwen is op het PDC-gala in Londen uitgeroepen tot speler van het jaar. De darter won in 2018 onder meer zijn derde wereldtitel. Daarnaast won hij een flink aantal toernooien. En voor Van Gerwen is het de vierde keer op rij dat hij wordt uitgeroepen tot speler van het jaar. Het weer nog, vriest 1 tot lokaal 6 graden. Overdag trekt een gebied met sneeuw langzaam van west naar oost. Er kan 1 tot 3 centimeter vallen. Smiddags is het iets boven nul. Woensdag valt er in het westen nog een winterse bui. In het zuidoosten kan het nog een beetje sneeuwen.